We zijn er. Iedereen naar de dansvloer. Want we gaan dansen met Tante Rita. Ben je er klaar voor? Wij gaan dansen. Op de dansvloer gaan we feesten. voor het echi. We beginnen zachtjes met de handen. Naar voren. Naar voren. Naar boven. Naar boven. Nog een keer. Naar voren. Naar voren. Naar boven. Naar boven. Nu sneller. Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven, naar voren, naar voren, naar boven, naar boven. Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven. in your life. welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Petit Fours. Zoals je intussen wel weet, zijn wij elke eerste woensdag van de maand te horen op de fantastische Radio Barbier. Pas op, in de zomermaanden gaan we er even tussenuit. Maar vanaf september zijn we weer te beluisteren in Kruibeke en omstreken en via de website. Ja, en dit ook. En dit ook dit keer zitten er drie enthousiaste tieners aan tafel. Noor, ikzelf, Malia en Leonie de Kempen. Drie vriendinnen van op school, de Giro en ja, eigenlijk zo'n beetje overal. Ik vind het best spannend. Eigenlijk, het is de eerste keer dat ik echt radio maak. In een echte studio. We hebben weer heel wat toffe muziek voor jullie klaargezet. Absoluut, want omdat we er tijdens de zomer even niet zijn, maken we van deze editie een echte party-uitzending. Zet, de, zet de radio dus maar al een beetje luider en trek je dansschoenen aan. Hier gaan we! あっ。 is lava. 4, 3, 2, 1. Bratislava. Haha, wij, wij hebben dat hier dus gespeeld. Hé, de vloer is lava. Zolang het liedje bezig was, mochten wij op de grond niet aanraken. Zeg, Nora en Malia, binnen een paar weken is het, is het grote vakantie. Dat betekent twee maanden geen school. Wat gaan jullie allemaal doen in juli en augustus? Ik ga op vakantie, op bivak, op weekend en op bouwenskamp. Oh, dat klinkt super tof. Ik ga ook op bivak. Wauw, allemaal keitoffe dingen. Ik ga eerst een weekje op hockeykamp bij Tom Boon. Je weet wel, die tophockeyspeler. Dat kampje is op mijn nieuwe hockeyclub in Lokeren. Ik kijk daar keihard naar uit. Vorig jaar was het echt super tof. Daarna is het Giro. Het is de eerste keer dat we tien dagen gaan slapen. Ik ben wel eens benieuwd. En dan gaan we nog naar de zee. En is er helemaal aan het einde nog een bouncekamp. Oh, en in september zitten we in zesde! miss me. I'm up on him, him, up on me. Don't pay him any attention. Just crying my tears, tears, three good years. You can't be mad at me. Cause if you like it, then you should've put him on my lips, a man on my hips, got me tighter than my dairy on jeans. Acting up, drinking my cup, I can care less what you think. I need no permission, did I mention? Don't pay him any attention. Cause you had your turn, turn, now you're gonna learn what it really feels like to miss me. Cause if you like it, then you should've. dawn, you'll be alone, and like a ghost, I'll be gone. tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. Two for one, you know a bitch by four. And two left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. I'm the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go, go, I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and I'm awesome, I shine Say bitch on the after, you been the before I've been the stallion, you've been the seahorse Don't need a report, don't need a press run All of my bad pics been all my best ones I wear the hat and I wear the pants I am advanced, so I get advanced And I do my dance and cancel the plans And boo, don't be mad, cause you had a chance Yeah, I I'm a bitch and a boss, I'm shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm shine like glass, I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass. bitch and a boss, I'm a shine like glass, I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'm a shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'm a shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'm a shine like glass. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'm a shine like glass. hoeft alleen maar goed of slecht te zijn niemand is alleen maar zwart op wit. Iedereen is anders, anders dan je verwacht. Niemand die alleen maar haat of liefde voelt. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En we kunnen niet perfect zijn, want niemand weet hoe dat moet. Leef met je eigen een paar mopjes. Ik ken nog wel een goeie. Wat is een vliegtuig zonder vleugels? Kapot. <laughs> ik ken er ook nog een. Wat gebeurt er als er een kip doodgaat? Dan heb je een kippenbad. <laughs> Wat gebeurt er als er een kangeroe valt? Dan springt hij weer recht. <laughs>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

en daar een nummer. En dan drink je vrolijk mee. Ze zongen na na na na. zo'n liedje, dat spookt je door je hoofd. En die tijdens het slapen je van je rust erooft. Een dag of zeven later, toen ging ik weer op stap. Was dat je nou een kroeg of gewoon een goede grap? Ik hoorde na na na na na na, na en iedereen zo mee. Zou Adje daar nou binnen zijn? Ik had echt geen idee. Het leven is te kort dat zij mijn opa vroeger al en mijn opa had gelijk. hier hangt ook weer zo'n beveiligingssysteem van Wasland Security. Kom, we zijn Riebe de Bie. Waasland Security. Geef inbrekers geen kans. Maak een afspraak op waaslandsecurity.be. Doe het vandaag nog. Lisa, de niveau. Hoe is Slecht hè? Er is een leiding gesprongen en nu staat mijn hele huis onder water. En als je van de verzekering geld moet krijgen, man, man, man. Oh, weet je, vorig jaar heb ik iets gelijkaardigs meegemaakt. Maar mijn agent Verbraken en Partners, die heeft dat allemaal geregeld. En op een minimum van tijd had ik mijn geld terug. Bij Verbraken en Partners kijken ze welke verzekering het beste bij u past. En weet je wat? Nu betaal ik zelfs nog minder dan vroeger. Dan moet ik daar eens dringend te werk van maken. Verzekeringen, verbraken en partners. Onze lieve vrouwplein 25 te Kruijbeke. Een simpel melodietje, dat liedje, dat liedje. Een zotte melodie die in je hoofd blijft zitten. En choreografie om echt wel van te gillen. Je doet het met ons samen, het is hier dat je moet zijn. We blijven heel dicht bij elkaar en zingen het refrein. Hoe zot kan je het verzinnen. Dansen de sardine, dansen de sardine. Waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je het verzinnen. Dansen de sardine, het is een hele leuke dans. Waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je het verzinnen? Dansen de sardine, dansen de sardine. Waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je het verzinnen? Dansen de sardine, het is een hele leuke dans. Wat vind je van mijn liedje, mijn liedje, mijn liedje? Een wondermelodietje, dat liedje, dat liedje. Geschifte melodie, die in je hoofd blijft zitten. En choreografie, om aan elkaar te klitten. Je doet het met ons samen, het is hier dat je moet zijn. We blijven heel dicht bij elkaar en zingen het refrein. Laten we beginnen, hoe zot kan je het verzinnen? dansen de sardine, hey! dansen de sardine. Hey! Waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je het verzinnen? Dansen de sardine, het is een hele leuke dans. Waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je het verzinnen? Dansen de sardine, hey! dansen de sardine. Waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je het verzinnen? Dansen de sardine, het is een hele leuke dans. Maar als het voor jou te moeilijk is, dan neem je heel snel een vriend bij de hand en dan het verstand even op nul en zingen la la la, dat is het refrein. Ja, als sardinen in één blik. Nu we het liedje goed kennen, gaan we het nog één keer doen. Het lied van de sardinen. Opgelet, daar gaan we. Oh, waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je het verzinnen? Dansen de sardine, hey! dansen de sardine. Hey! Waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je het verzinnen? Dansen de sardine, het is een hele leuke dans. Waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je het verzinnen? Dansen de sardine, hey! dansen de sardine. Waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je het verzinnen? Dansen de sardine, het is een hele leuke dans. Waar moet ik beginnen? zot dus kan je het verzinnen. Dansen de sardine, dansen de sardine. Waar moet ik beginnen? Hoe zot kan je het verzinnen? Dansen de sardine, het is een hele leuke dans. Amai, la Dat is hier een dikke party. Hopelijk bij jullie ook. Als je de radio nog niet harder hebt gezet, zou ik dat nu wel doen. Want zelfs kleine kindjes vinden een feestje in de keuken top. doen samen de vaat. Terwijl de radio loeihard staat. Dit is waar s'avonds laat het feestje verder gaat. We doen samen de vaat. Dansen op de nieuws samen op straat. Tot iedereen op zijn vuile vaat een zuiders ritme slaat. just so should you call or fuck you and your friends that I'll never see again? Everybody but your dog, you can all fuck off. Ik kan, ik kan wat jij niet kan. Als jij dat hoort, geloof er niks van. Want jij, jij, jij kan alles wat je wil. Dus sluit je ogen, kijk in je hoofd. Want als jij in een wonder gelooft, zet jij, jij, jij de wereld even stil. En duw je al je twijfels op opzij. Je volgt je gevoel. Want jij, jij, jij maakt morgen het verschil. Dus richt je hoofd naar boven, borst vooruit. Vooruit, voor, vooruit. Vertrouw maar op jezelf en schrijf het uit. Een dansje dansen, jij kan het. Een liedje zingen, jij kan het. Of zweven over de amazing yet Als ik zo buiten kijk, gaat het precies wel regenen. En dat is ook wat het weerbericht zegt. Buien die stilaan naar het noordoosten trekken. Het is wel redelijk fris. Zeker tegenover de voorbije weken tussen de 17 en 19 graden. Waar blijft die zomer eigenlijk? Pas in het weekend wordt het terug wat beter weer en stijgen de temperaturen tot 24 graden dat is al een stuk beter. Hè? En ook de volgende 14 dagen wordt het redelijk goed weer, met temperatuur rond de 20 graden. Tijd voor wat nieuws. Tijd voor wat nieuws. Aan de vijver van het kasteel Wissekerke in Basel zijn twaalf jonge knobbelzwaantjes geboren. En dat is erg heugelijk nieuws, want het koppel zwanen zwemt er al twaalf jaar rond, maar kan nog geen nest uitbroeden. De eieren verdwenen altijd omdat mensen ze wegnamen of andere dieren ze opaten. Maar nu zijn er dus twaalf babytjes geboren. Joepie! Iets verder van huis mocht het rosbejaard na twaalf jaar nog eens van stal. Het rosbejaard is een paard van een ton dat door twaalf mannen de hele stad Dendermonde wordt rondgedragen. Het regende vorige zondag wel wat, maar toch kwamen er bijna 90.000 mensen kijken naar de stoet. Op het paard zitten ook vier jongens, vier broers. Ze worden, door de, ze worden de vier heemskinderen genoemd. En het, is, en het is een hele eer om een paard te mogen zitten. Voor de volgende editie van het Rosbijaard moeten we wachten tot in 2030. De organisatie Kruiweken tegen kanker verzamelde 17.000 euro in, om, eh, in voor op tegen kanker. Dat deden ze vorig jaar door te fietsen op rollen en dit jaar door mee te doen met de 1000 kilometer tegen kanker. Dat is een geweldige prestatie. Goed gedaan, Kruiweken tegen kanker. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, know. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, darling. I need you Try so hard to be a man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good, she don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to the good. I went up in the feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you take the face. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for that the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah, I'm begging, begging you. Stop put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, oh, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, oh, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging. to put your love and hand out. Today's getaway day. Let him leave the stars. Sint Joris Basel, een secundaire school, niet enkel ASO, maar ook BSO en TSO. De toekomst is verzekerd. Kies voor Sint Joris. Sint Joris, dat is kei tof. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. good time. Just give me a call. Stop, stop me Cause now. I'm having a good time. Stop, stop yes, I'm having a good time. I don't want to stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to Don't Stop Me Now van Queen. Nee hoor, we gaan nog een heel uur door met deze partyuitzending van De Petit Fours. Hopelijk zijn jullie al een beetje opgewarmd, want het volgende uur gaan we opnieuw keihard feesten. Het zou wel zijn. Zeg, maar ik heb nog een tof weetje. In 2020 werd een nieuw Belgische kort neergezet in Polonaise dansen. Dat gebeurde in Ronse tijdens een bommelfeesten. Het vorige record stond op 500 Polonaise dansers. Weet je hoeveel dansers er in Ronsen meededen? Nee. Nee, 600. 100? Nee, maar liefst 1716 Polonaise dansers deden mee. Het record dateert van 2020, maar ik denk niet dat het er intussen al verbroken is. Willen we anders eens samen de Polonaise dansen? Ik ken een, paar super toffe liedjes daarvoor. ja! ja. Het is zomer, het is vakantie, we genieten van het mooie weer. Telkens als ik een kans zie, dan spring ik op en neer. Dus kom nu maar, is dat je toch idee? Ben iedereen, ja iedereen, iedereen zit veel. Ik heb de zon zien zakken de zee. Ik heb de zon zien zakken de zee. Ik heb de zon zien zakken, de zon zien zakken, de zon zien zakken in de zee. een goeiemorgen, dat zon mijn naam is Sanneke Goris. En ik loop hier vandaag samen met de collega van Permeland op te geven. Is dat goed? Alle kroket. Ja, het is tijd om te gaan feesten. En als je zin hebt, kom mee. Dan gaan we dansen, zingen op de tafel, drinken in het kop van Jans Café, yeah, yeah. Dus kom nu maar, we gaan door, is je geen tof idee? En iedereen, ja iedereen, iedereen zit mee. De zon in zakken in de zee, ik heb de zon zien zakken in Ik heb de zon zien zakken, de zon zien zakken, de zon zien zakken in de zee. Zingen ja, ja, joepie, joepie, yeah. Zingen ja, ja, joepie, joepie, Zingen ja, ja, joepie, ja, ja, joepie, ja, ja, joepie, joepie, En allemaal die handjes. Sacken des Sees. Die Kräfte uns, die Sacken des Sees. Die Kräfte uns, die Sacken des uns, die Sacken des uns, die Sacken des Sees. Oh wow! ja, ja, you feel the yeah. ja, ja, you feel the yeah. ja, ja, you ja, ja, you ja, ja, lieve medebewoners van planeet Aarde. Zijn jullie nog een beetje fit? Een van de medebewoners van onze planeet zijn de pinguïns. Dus wij gaan een dansje doen en dat heet de pinguindans. Nu handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. Stoppen met die voeten en de mekkieuren. Handjes op de tenen en draaien in rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. Stop me met die voeten en spring, spring, spring. Ja, zoals jullie weten zijn de pingwins heel sociale medewoners van onze planeet. Zijn jullie dat ook? Nu allemaal achter elkaar gaan staan. Het is nu tijd voor de Pingwinloop. Ja, ja. Voetjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. stoppen met die voeten en string, string, streng. Je handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen. voorstellen de gekste pingwin van onze planeet Aarde. Hier is hij, de enige echte Schiffy. Gaan jullie meedoen? Ja, ja, daar komt hij weer. Handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tegen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. we stappen met die voeten en streng, streng, streng. Handjes in de lucht. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. Stap stappen met die voeten en spring, spring, spring. Doe je handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. Stampen met die voeten en spring, spring, handjes in de lucht en schudden met die billen. Handjes op de tenen en draaien in het rond. Handjes omhoog, handjes omlaag. Stampen met die voeten en spring, spring, spring. op de berg, ja daar staat een kleine dwerg. Met een rood kaboutermutsje op zijn kop. Hij is daar zeker niet alleen, kijk naar de bergen om hem heen. Ziet plots een meisje met een ander mutsje op ja daar staat een kleine dwerg. Hij vraagt zich af, hoe kom ik daar nu heen? Ben ik bij haar, zal ik het wagen en naar op mijn handje vragen. Zegt ze ja, dan trouwen wij meteen. Als ik eens liegen kon, dat dacht die kleine dwerg. Dan vloog ik daar naartoe, daar op die andere berg. Dat is niet makkelijk, het klinkt misschien wel raar. Maar voor een dwergje is dat and zwar. vlug naar die andere tocht. the plan. willen we een reeksje draaien voor de allerkleinste luisteraartjes en voor hun mama's en papa's? Kijk, goed idee! Je gaat nu de Boomba stopdansmuziek horen. Een stopdans doe je als volgt. Als de muziek stopt, dan stoppen jullie ook direct met dansen en sta je stokstijf stil. Als de muziek terug begint, dansen jullie verder. Dansen jullie mee met Boomba? Hier gaan we. gedanst. <laughs> grote kans. Luister goed naar wat ik zeg, want hier komt de kabouterdans. Elke jongen kiest nu eerst een kaboutermeisje uit. Neem haar vast bij de hand en... Draai een keer in het rond, Stampen met je voeten op. goed gedanst hebben. Misschien kunnen we nog een paar mopjes vertellen voor de reclame. Goed idee, ik ken nog een goede grap. Wat is groen en vliegt rond de kerk? Een heilig boontje. Oh, die is kei grappig. Wacht, ik ken er nog. Ik ken er ook eentje. Twee zebra's lopen over straat. Zegt de ene tegen de andere: Pas op, ze biedt eindig je nog als die ene zebra op straat. <laughs> die is echt goed. Die moeten we morgen ook op school vertellen. Wacht, nog het laatste dan. In welke maand zitten er 28 dagen? Februari, maart. 28, alle maanden. Elle est Marie-Claire. Dans le nouvel Obs, c'est ne liqueur que Le Cher. Le mondial lentin qu'elle fait plus semblant. Et l'achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort. Il ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même. Elle lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée tu sais c'est pas si facile. Sa première ride lui fait du souci, le reflet du miroir pèse sur sa vie. Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort, même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup, elle a des avis surtout me qu'elle s'est changée une roue. Et là où son âge, celui de ses enfants. Elle goûte même le petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber. Ne la laisse pas tomber. Ne la laisse pas tomber. Ne la laisse pas tomber. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Een overlast, de zekerheid van zorgeloos rijden. Ontdek alle Renault en Dacia-modellen in de Hoogstraat te Basel. Meer dan 50 jaar ervaring. Van gezinswagen tot SUV en ook elektrisch. Spiksplinternieuw of degelijk tweedehands. Service en verkoop, alles loopt op wielen. Renault overhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. Bel 03 774 1385 en kom langs bij Renault Verhulst in de Hoogstraat te Basel een overrust, de zekerheid van zorgeloos rijden. deel van deze uitzending van Petit Fours beland. Dat betekent dat we een stijgende lijn gaan eindigen met een bang. Dus zwier die trui kant, rol je mouwen op en schop je schoenen uit. Want dit wordt een serieuze workout. Na na na, come on!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 I wanna paint your face like your Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown, cause I just searching for redemption.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 searching for redemption.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 touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. Da da da, ah uh, ah, uh, da da da, ah ah, da da da, uh, uh, down, down, down. down, down, down. Tuesday Shuffle, everybody, the whole world. I ain't scared of no Everything. It, it, will, it will get in your bones. The, the truth. It's playing. I'm gonna see me smoking. Oh, there you go. No, no, no, no, no. Put these on. Hey, man. I got one more. I ain't got time for your demo, homie. Hey, hey, no just, demo. Just put them on. Put these on like this. You got them in? What? Vitamins? Yeah. Play along. Huh? Play along. I can't hear. What the hell? Got- what? Play along. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Woo. Everybody just have a good time. Clap. Party rock is in the house tonight.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 Every day I'm shuffling.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 shuffling Nog een paar topnummers, dus blijf zeker luisteren. We zijn de Petit Voers en elke eerste woensdag van de maand kan je luisteren naar dit fantastische programma. Voor en door kinderen. Behalve in de zomermaanden, want dan doen we allemaal andere leuke dingen. Tot in september. Dag! Dag. Весняночка, весняночка, де ти зимувала, Йосадочка на кленочку is die tijd van de avond om te zwieren met de staart en te dansen als een paard. En zometeen gaan we naar links, naar rechts, naar voor en weer lekker achteruit. En alle DJ's gaan naar links, naar links, naar links. En alle DJ's gaan naar rechts, naar rechts, naar rechts. Dan gaan we allemaal naar voor, naar voor, naar voor. En met z'n allen weer naar achteruit. De, Naar links, naar links, naar links. En alle DJ's gaan naar rechts, naar rechts. Naar rechts, dan gaan we allemaal naar voor, naar voor, naar voor en met z'n allen weer naar achter. weer een feestje. Zonwolken. Schudden met die toeters. Handen in de lucht. de ju. Zonwolken. Dat klinkt vrij goed. Gooi die handjes in de lucht. De beat is aan en de deuren dicht. Alles maakt uit behalve het licht. Iedereen maakt geluid. Komt uit Helmond? Maakt niet uit. Hoe haar zit los, hoe jeugd zit strak. Gelijk wel vaak u hem verpakt. Vrouwen komen dichterbij. Ga er vanavond mee met mij. Verder met de kontje, beet. Het halve werk is een goed begin. Jij hebt een opening en ik heb zin. De nacht is kort, maar de mijne lang. Ik heb geen zadel, wel en stang. Ik zing heel slecht, maar bedoel het goed. Ik weet niet half wat je met mij doet. We gaan heen en weer, we gaan op en neer. Roken maakt me gek, met een lekkere lijf. We gaan heen en weer, heen en weer. We gaan op en neer, Maak Maakt me gek, maakt me gek. Met een Oh. Kudde met de kontje, snollebolletje. mijn begrafenis de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen, feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen, feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. daar gaat zitten janken, die janken. Ik wil tranen van geluk zien. Je moet mijn leven vieren. Als ik dood ga wil ik een standbeeld van mezelf met een lach op mijn gezicht. Fuck it. Fuck, fuck, fuck, fuck. this